Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De VS voert een importheffing in van 20% op alle producten uit de Europese Unie... heeft president Trump bekendgemaakt. De heffing gaat volgende week woensdag in. De president spreekt van het gelijktrekken van tarieven. Volgens hem belasten andere landen Amerikaanse producten. Trump wil het aantrekkelijker maken om in Amerika te produceren. Voor alle landen wereldwijd komt er een minimumheffing van 10%... maar voor veel landen is dat percentage fors hoger. Een bijeenkomst over een asielzoekerscentrum in Best bij Eindhoven is de afgelopen avond afgebroken nadat actievoerders de bijeenkomst hadden verstoord. In een sporthal waren zo'n 400 mensen om te luisteren naar plannen voor een AZC voor bijna 200 asielzoekers. De situatie werd dreigend richting de burgemeester en wethouders, waarna werd besloten om de bijeenkomst te beëindigen. De politie begeleidde iedereen naar buiten, maar doordat actievoerders die buiten stonden naar binnen wilden, nam de onrust toe. Er werd vuurwerk afgestoken en er werd met eieren gegooid. In een kampeerbusje van een Canadees gezin in Antwerpen is drugs gevonden. Het gezin is op wereldreis en liet het busje verschepen van Uruguay naar de haven van Antwerpen. Toen ze daar bij een tankstation stonden, ontdekten ze in de kofferruimte bijna 100 kilo cocaïne. De Belgische politie heeft geen aanwijzingen dat de familie was betrokken bij de smokkel. Door een overwinning op FC Groningen heeft Feyenoord vanavond de derde plaats in de eredivisie overgenomen van FC Utrecht. De Rotterdammers waren in de Kuip met 4-1 te sterk voor FC Groningen. Betekende voor Feyenoord de derde achtereenvolgende overwinning in de eredivisie. Dan het weer in het noordoosten koelt het vannacht af naar een graad of 3. Op andere plaatsen is het 5 tot 7 graden. Het wordt daarna een zonnige lentedag bij 18 tot 20 graden.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 One night in heaven. vedere che non è un gioco Fagli capire quello che vuoi A far l'amore comincia tu A far l'amore comincia tu Che se si attacca col sentimento Portalo in fondo ad un cielo blu Le sue paure di quel momento the ground. The buildings gathered statue of the fisherman's wife never tires of waiting around. one armed bandit behind a dirty window keeps on flirting with no one about. trash bag girl that went missing is still out at sea. The tide is slithering in on its belly, taking a sagging sandcastle down.